omdat die vrijwel zeker worden gewonnen door de huidige premier, Yingluck Shinawatra. Nu zijn demonstranten onderweg naar de residentie van de premier. Zo'n 500 agenten zijn ingezet om het gebouw te bewaken. In delen van Apeldoorn en Hoogsoeren zitten zeker 1600 huishoudens zonder stroom. En door een waterleidingbreuk in Apeldoorn hebben ze ook geen water, meldt Omroep Gelderland. Volgens netbeheerder Liander zit het probleem in het 10.000 volt netwerk. Monteurs werken aan een oplossing. Of de stroomstoring en de waterleidingbreuk met elkaar te maken hebben is onduidelijk. België heeft een lijst opgesteld van buitenlandse diplomaten die hun boetes niet betalen. Vooral diplomaten van Saoedi-Arabië en India zijn wanbetalers. Maar ook EU-vertegenwoordigers van Duitsland, Griekenland, Cyprus, Malta, Hongarije en Slovenië ontduiken hun parkeer- en verkeersboetes. In totaal werden in België de afgelopen drie jaar bijna duizend boetes van diplomaten niet betaald. De minister bekijkt of er maatregelen kunnen worden genomen. En de Amerikaanse pakketbezorger UPS heeft onderschat hoeveel cadeaus dit jaar via internet zijn gekocht. UPS had gerekend op 132 miljoen pakketjes in de week voor kerst, maar dat werden er veel meer. Dat kon de dienst niet aan en dus heeft niet iedereen zijn bestelling op tijd in huis. Het lijkt erop dat UPS te weinig ruimte in vrachtvliegtuigen had gereserveerd. Online winkel Amazon stelt een onderzoek in. Volgens gedupeerden had UPS kunnen weten dat steeds meer mensen hun kerstcadeaus op internet kopen. Het weer, is overwegend bewolkt. Af en toe schijnt de zon even. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt maximaal 7 graden. Komende nacht en morgen overdag gaat het weer regenen... en trekt de wind aan langs de kust naar stormachtig.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 Ja, kerstmis, kerstmis, heel mijn smoking zit vol room. En van mijn vlinderstrikkie knelt het elastiek. Kerstkans, kip, konijnen ballen van de piek. Ja, ja, ja, kerstmis, kerstmis. Heel de poos van onder stroom. Maar ja, met kerstverlichting kostte maar tien piek. Kerstkans, kip, konijnen en door elkaar drinkt, word ik ziek. En naar de kerst ga ik wat doen? Agymnastiek. Uh, eh, is de kerstman pro could always